die voorraden heeft, maar dat dat niet leidt tot meer welvaart. Het weer, het regent. Pas aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen droog. Vannacht kan het in het noorden een paar graden vriezen. In het zuiden blijft het boven nul.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 Your best friend, I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. shut the door.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 De koning houdt dat in beraad. Van de Lanotte zegt dat hij de impasse in de formatie niet kan doorbreken. Hij had een nota geschreven waarop alle partijen moesten reageren. De nationalistische NVA en de Vlaamse Christendemocraten zagen in die nota geen basis voor nieuw overleg. De PS en de Groenen hebben ook kritiek op de nota, maar willen zo snel mogelijk weer gaan onderhandelen. De formatie van een Belgische regering is daarmee na 207 dagen terug bij af. De brancheorganisatie ANVR komt met een zwarte lijst van reisbureaus die zich niet houden aan de garantieverplichting. Reisbureaus moeten hun klanten beschermen zodat u hun geld terugkrijgen als ze een reis hebben geboekt en de zaak failliet gaat. Reisbureaus en tour operators kunnen zich tegen het risico indekken door zich aan te sluiten bij het garantiefonds SGR. De ANVR zegt dat tientallen reisbureaus zich niet houden aan de garantieverplichtingen. Hun namen komen volgende week op de site van de ANVR te staan, kort voor het begin van de jaarlijkse vakantiebeurs. Voetbalanalist, columnist en tv-presentator Hugo Borst stopt per direct met zijn werk voor televisie. Hij blijft nog wel voor het AD schrijven, maar hij stopt met zijn zaterdagse voetbalcolumn in die krant. Borst was sinds 2002 een van de vaste gezichten van Studio Voetbal op zondagavond bij de NOS. Zijn contract liep tot het einde van dit voetbalseizoen, maar Borst is met de NOS overeengekomen dat hij per direct stopt. Hij wil meer tijd voor zijn privéleven. Vermoeidheid en gebrek aan inspiratie zijn de aanleiding voor zijn besluit, zegt hij.